Er was ook een demonstratie, die verliep rustig. Maar na de demonstratie gooiden jongeren dranghekken op straat en ook zetten ze dingen in de fik. De ME heeft ingegrepen, zes mensen zijn opgepakt, niemand van hen kwam uit Uden zelf. Het kabinet zit bij elkaar om de voorjaarsnota te bespreken. Ministers en staatssecretarissen krijgen te horen wat de begroting voor hun ministerie betekent. Radi, de staatssecretaris die gaat over de gevangenissen... zegt in ieder geval al teleurgesteld te zijn dat er niet meer geld naar de gevangenissen gaan. gaat. Ze wil weten waar het geld dan wel naartoe gaat, zegt politiek verslaggever Roel Wolsius. Zij wil dus eh, het gesprek nog wel even aangaan. Dat zullen meer ministers proberen om toch nog wat te wijzigen. Kleine kans dat dat lukt, want de afspraken tussen het kabinet en de coalitie zijn hard... en ze hebben niet voor niets eh, de hele nacht doorgehaald om tot een akkoord te komen. Ergens vanmiddag komen de ministers weer naar buiten en weten we waarschijnlijk meer over waar al het geld dat ze willen uitgeven vandaan moet komen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn 23 mensen gedood. Dat zeggen Palestijnse reddingswerkers. Er zouden luchtaanvallen en beschietingen zijn geweest op verschillende plekken. Onder meer op de steden Rafah en Gan Yunis en een tentenkamp in het zuiden. Dat is door Israël aangewezen als humanitaire zone en zou dus veilig moeten zijn. Maar het kamp is al meerdere keren gebombardeerd. Virgil van Dijk heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. Voor hoeveel jaar zegt de club niet. Maar volgens Sky Sports blijft hij nog twee jaar bij de Reds voetballen. Van Dijk speelde, speelt er al meer dan zeven jaar... en groeide in die jaren uit tot een van de beste verdedigers ter wereld. Afgelopen weekend scoorde hij nog de beslissende goal tegen West Ham. Dat is wat je net hoorde. En daardoor kan Liverpool het landskampioenschap bijna niet meer ontgaan. De ploeg van trainer Arne Slot staat 13 punten voor... met nog maar zes wedstrijden te gaan. Het weer grijs met in het midden en oosten lichte regen. In Zeeland zijn er opklaringen met soms ook zon bij 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 5 minuten.